Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt iets minder hard huilen aan de pomp. Vanaf volgende maand verlaagt het kabinet de accijns op benzine en diesel, vertelt de staatssecretaris van de Belastingdienst. Dat zal 17 eh, cent zijn. We doen dat op 1 april. Ook mede in het licht van de maatregelen die in België zijn aangekondigd. Daar wordt ook een eh, accijnsverlaging daar eh, overwogen. En dat betekent dat ook in de grensstreek dan de effecten te groot worden. Ook trekt het kabinet geld uit voor isolatie van huizen. En mensen met weinig inkomen krijgen 800 euro. Het hele pakket kost 2,8 miljard. Steeds meer plaatsen in Nederland worden geschikt gemaakt voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Door de oorlog zijn miljoenen mensen op de vlucht. In Midwoud in Noord-Holland maakt een stel een kantoorpand klaar voor opvang. Het staat tijdelijk leeg en de twee bouwen het nu om. Hier een kitchenette, keuken, ja goed nog in de kamer, een eh, eetkamertafel, een bank en nog een uh, bed. We zaten tv te kijken zeiden van, goh, wij hebben ruimte. Dus eh, wij eh, melden ons aan. Dan is dit onze 555 <laughs> bijdrage als ja. het ware. Zo'n 3000 vluchtelingen uit Oekraïne hebben vannacht in een Nederlandse opvang doorgebracht. Een dikke boete voor een aspergeteler uit Linnen in Limburg. Mensen werkten en woonden daar volgens de inspectie onder slechte omstandigheden. Zo moesten werknemers meer dan 80 uur per week werken voor 7 euro per uur. Ook kregen ze niet alle uren uitbetaald. Het bevrijdingsfestival in Groningen gaat voor het eerst geld kosten. Bezoekers moeten 5 euro neertellen voor een ticket. Komt volgens de organisatie doordat het moeilijke tijden zijn. Het is trouwens voor het eerst in lange tijd dat de festivals op bevrijdingsdag met publiek zijn. De laatste jaren was het door corona online. Het weer dan nog. De zon krijgt wat concurrentie van wolken in de loop van de middag. Lid zuidwesten valt wat regen vanavond. Het koelt vannacht af naar de graad of 7.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 A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Afrit Muiden en de aansluiting met de ring 20 minuten... A8 Amsterdam richting Zaanstad voor Knoopend Zaandam 10 minuten. Dat komt door technische problemen met de spitsstrook op de A7. Op de A9 Alkmaar richting Diemen tussen Badhoevedorp en Amstelveen 10 minuten oponthoud door een auto met pech.